Ik sta hier te barsten van de kou. Dit is een van die dagen waarop niemand van je houdt. Ik zing bijna de longen uit mijn lijf, maar niemand kijkt of blijft. Dan diddly dan, dan diddly speelt speel totdat de zon weer ondergaat. ik hier zing op straat. Dan die weg, omdat ik niet anders kan. Ik ben een dom die de liedjes maakt. Om te werken ben ik veel te lui. Om te leren veel te dam, dam, die dam. Er ligt een paar gulden in mijn bed, Maar die heb ik er zelf van man die het voorbeeld volgen wil, De straat leeg stil. Dam diddly dan, dam diddly dam, speel dat de zon weer ondergaat. dan, dan diddly dam, dat mevrouw u vraagt waarom ik hier zing op straat. Dan diddly dan weg, dat ik niet anders kan, ik ben een dom liedjesman te werken ben ik veel te lui. Om te leren veel te doen. wat warmte in een bruine kroeg. We spelen dan de hele nacht, heb muziek in me genoeg. Ik zing er voor mijn brood en mijn plezier, uit nood en voor het bier. Dam diddly dam, dam diddly dam, speel totdat de zon weer ondergaat. Dam dam diddly dam, dag mevrouw, u vraagt waarom ik hier zing op straat. dan diddeli om weg, omdat ik niet anders kan. Ik ben een dom die man. Om te werken ben ik veel te lui. Om te leren veel te dan dan dan dan. Dan diddeli dan weg, omdat ik niet anders kan. Ik ben een dom man. Om te werken ben ik veel te lui om te leren veel te dan.